Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De politie heeft vier verdachten aangehouden... na de explosie vannacht bij een synagoge in Rotterdam. De verdachten werden vannacht al aangehouden... in de buurt van een andere synagoge in de stad. Volgens de politie is nog niet duidelijk wat ze daar van plan waren. De vier zaten in een auto die opviel vanwege het rijgedrag. De verdachten komen uit Tilburg en zijn 17, 18 en 19 jaar. Minister Van Weel noemt de brandstichting een vorm van intimidatie en zegt dat het voor de hand ligt dat het antisemitisch gedreven is. Met veel producten waar speelzand in zit is niets aan de hand, zegt de toezichthouder NVWA. Vorige maand waren er berichten dat in speelzand asbest was gevonden. De NVWA onderzocht 99 producten. In vijf daarvan zat inderdaad te veel asbest. Die worden uit de winkel gehaald. In 29 andere producten zat een hoeveelheid asbest die onder de wettelijke grens blijft... en daardoor als veilig wordt gezien. Onder meer Action, Hema en Marskramer haalden vorige maand al producten met speelzand uit de handel... nadat die winkels na eigen onderzoek sporen van asbest hadden gevonden. Iran heeft toestemming gegeven aan een Turks schip om door de straat van Hormuz te varen. Volgens de Turkse minister van Transport en Infrastructuur is voor 15 schepen een verzoek gedaan... maar slechts één daarvan werd gehonoreerd. De smalle zeestraat is zo goed als afgesloten sinds de Israëlisch-Amerikaanse aanvallen op Iran... Normaal gesproken gaan er, gaat er 20% van de wereldwijde oliehandel door de straat van Hormuz. Nederland heeft een aantal militairen uit Erbil in Noord-Irak verplaatst voor de veiligheid. Het zou gaan om zeker zes mensen. Gisteren kwam bij Erbil een Franse militair om het leven door een droneaanval. Volgens minister Jesselgus werden de Nederlanders al daarvoor verplaatst, daarvoor verplaatst en maakt iedereen het goed. Het weer, regen, vooral in het oosten en zuidoosten van het land...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 It's called... Let's get it going. Hey, hey, hey, job a second. This a club, girl, while you arrive naked. Hear that? How the veteran glide the record. But don't download, go out and buy the record. <laughs> something sexy about a girl on the floor, all her friends around her.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 Shut your mouth, fool, get your crew. The thick body and the red one too. I'll be right here waiting on you to see if y'all could do that switcheroo. Hey, hey, that's what I'm talking about. Do that damn.